van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse zangeres Whitney Houston is wacht vond haar lichaam in een hotelkamer in Los Angeles. De politie heeft geen sporen van geweld of van drugsgebruik aangetroffen, maar het onderzoek loopt nog. Whitney Houston brak door in 1983 toen ze werd ontdekt in een nachtclub in New York. In de jaren 80 en 90 scoorde ze met hits als I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 170 miljoen albums, singles en video's. Whitney Houston is 48 jaar geworden. Artiesten en fans reageren geschokt op haar overlijden. Aretha Franklin noemt het nieuws ongelooflijk. Dolly Parton, die I Will Always Love You schreef, is er zeker van dat het overlijden van Houston miljoenen mensen diep heeft geraakt. En popster Rihanna twittert geen woorden, alleen tranen. De Griekse premier Papademos heeft in een tv-toespraak parlementariërs opgeroepen akkoord te gaan met forse bezuinigingen. Aan de vooravond van de cruciale stemming zei de premier dat zijn land aan de rand van de afgrond staat. De ingrepen zijn volgens hem nodig om een bankroet te voorkomen. Europa stelt een nieuwe lening van 130 miljard euro alleen beschikbaar als het parlement de bezuinigingen goedkeurt. De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken praten vanmiddag over nieuwe stappen tegen Syrië. De Arabische Liga overlegde over het sturen van waarnemers van de Liga, dit keer samen met de Verenigde Naties. In januari trok de Arabische Liga een team van waarnemers terug uit Syrië, nadat het geregeld doelwit was geweest van geweld. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Omar Hadaf. Hij werd door de jury en het publiek aangewezen als winnaar. Hij kwam tien jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. Een deel van zijn voorstelling gaat daarover. De jury omschrijft hem als een absoluut juweel. Het weer, bewolking met wat lichte sneeuw. Die trekt van het noorden over het land. Vooral aan het westen en noorden kan het later op de dag gaan ijzelen. Het wordt 3 graden in het noordwesten tot min 2 in het zuidoosten. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen.